Het leven dat kent er zijn ups en zijn downs, maar ik trek me daar niets van aan. Een ander verzet zich met hand en met tand, maar ik laat het rustig begaan. Want het was nooit zo donker, of het werd wel Wil ik? dat geldt ook nog vandaag de dag. Het leven dat kent er zijn ups en zijn downs, maar ik ben niet bang voor tegenslag. Het kan me niet schelen, het maakt me niet uit. Ik ga zoals velen, ook zo vaak onderuit. Het kan me niet schelen, ik vind het geen punt. Zolang me de voorspoed ook maar niet wat misgunt. maar niet wordt miskund. Het leven dat is veel te kort voor verdriet, dus laat ik mijn eten nooit staan. En moet ik soms buigen, dan laat ik het niet, want je opwinden is niets gedaan. Dan zucht ik wat dieper en dan ga ik weer door met waar ik mij het beste bij voel. Het leven dat is veel te kort voor verdriet, dat is mijn belangrijkste doel. Het kan me niet schelen, het maakt me niet uit. Ik ga zoals velen, ook zo vaak onderuit. Het kan me niet schelen, ik vind het geen punt zolang me de voorspoed ook maar niet wordt miskund. Het kan me niet schelen, het maakt me niet uit. Ik ga zoals velen, ook zo vaak onderuit. Het kan me niet schelen, ik vind het geen punt. Zolang me de voorspoed ook maar niet wordt miskund.